ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Reizigers die door de stakingen bij de NS meer kosten hebben gemaakt... moeten langer wachten op een schadevergoeding. Dat zegt het spoorbedrijf tegen de NOS. Na die staking konden reizigers geld terugvragen... zoals de kosten die ze hadden gemaakt voor alternatief vervoer. De NS had beloofd om die gestrande reizigers binnen vier weken te compenseren... maar zegt nu dat er meer tijd nodig is om alle claims te controleren. In Japan is een recordtemperatuur gemeten van 41,8 graden. Het land zucht onder een hittegolf. mensen worden opgeroepen om binnen te blijven. Onze correspondent Anoma van der Veren zit ook te puffen. Het is binnen nog wel een beetje te doen met, de, met de airco op volle toeren... maar het moment dat je naar buiten toe stapt... dan rollen de zweetdruppels van je voorhoofd af. In Tokio alleen al zijn al bijna 70 mensen inmiddels naar het ziekenhuis toe met zonnesteek... Daarom is er ook een, waarschuwing afgegeven. Mensen zijn opgeroepen om binnen te blijven. Ja, en ook de juli maand, vorige maand, was in Japan al bloedheet. Voor het derde jaar op rij was dat de warmste maand sinds het begin van de metingen. In het noordoosten van Japan viel extreem weinig regen... en daardoor zijn er ook zorgen over de rijstoogst. En oppassen geblazen als je je fiets een keer parkeert... in de bewaakte fietsenstalling op station Alkmaar-Noord. Want die stalling is volgens de politie een paradijs voor fietsendieven. Blijkt vrij eenvoudig om een stalen ros te jatten... uit zo'n bewaakte fietsenstalling, vertelt deze verzekeringsexpert. Ik heb hier een mooi voorbeeld van een fiets. Staat netjes in het rek, extra slot erop, door het achterwiel... Heeft niet zoveel zin. Want je pakt hem eruit. En je loopt ermee weg. Daarom is het ook belangrijk dat je fiets ook binnen goed vastzet. Ja, de dieven lopen dus simpelweg met de fiets van een ander naar buiten als die niet goed vaststaat. En de bewaking op station Alkmaar-Noord is niet op orde. De NS zegt in een reactie de diefstallen te betreuren... en laat weten dat ze willen gaan experimenteren met beeldschermen in de fietsenstalling en ook verhoogde poortjes. Het weer, stapelwolken met in het noorden en het midden van het land een paar buien... met ook kans op onweer. Het is een graad of 22. Morgen een droge en een zonnige dag. Maximaal 24 graden dan. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel...